uur. Het is van Kesteren met het NOS-journaal. Het afgelopen jaar zijn in Mexico meer dan 2000 mensen ontvoerd door drugskartels. Dat zegt de Mexicaanse regering. Kartels ontvoeren vaak migranten die vanuit Zuid-Amerikaanse landen via Mexico onderweg zijn naar de VS. Ze eisen duizenden dollars losgeld voor hun vrijlating. Ook dit jaar blijven de ontvoeringen aanhouden. Deze week werden 10 Colombianen ontvoerd en vorige week nog 30 migranten uit Ecuador. Een man uit de Amerikaanse staat Kentucky is veroordeeld tot 14 jaar cel... voor zijn rol bij de bestorming van het Capitool in Washington twee jaar geleden. Het is de hoogste straf tot nu toe van de honderden zaken rond de bestorming. De man viel agenten aan met pepperspray en een stoel... toen hij samen met zijn vrouw het Capitool bestormde. Hij had al een lang strafblad. Justitie had een celstraf van 24 jaar en 6 maanden geëist. Maar de man krijgt dus 14 jaar. Op Buckingham Palace in Londen is gisteravond de kroning van koning Charles afgetrapt met een receptie. Op het paleis waren onder meer de vrouw van de Oekraïense president Zelensky en Amerikaanse president Biden aanwezig. Ook prinses Beatrix en kroonprinses Amalia zijn namens Nederland naar Londen afgereisd. Komende dag is de kroning van Charles in Westminster Abbey. Daarbij zijn 2000 gasten aanwezig uit meer dan 200 landen bewoners van de Willemstoren in het centrum van Rotterdam... zijn gisteravond opgeschrikt door trillingen in het gebouw. De brandweer kwam rond 10 uur met een specialistisch team naar de Willemstoren voor onderzoek. Ook werd een drone-team ingezet voor inspectie van het dak. Na twee uur bleek er geen sprake van instortingsgevaar en konden mensen weer naar binnen. Komende ochtend gaat het onderzoek naar de trillingen in de Willemstoren verder. Het weer. Het is vannacht op de meeste, meeste plaatsen droog.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 Ain't doing overtime no more. Because in this world of color, the brightest picture is plugged back into your wall. And maybe there's a million people singing shine blues. I know one that they've ever met before. Indifference is a drug that I see people buy at the local store.